twee collecties in Frankrijk en België. Claims Conference zegt dat voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n 650.000 kunstwerken door de nazi's zijn gestolen. Tussen de 100 en 200.000 schilderijen en andere kunstwerken worden nog steeds vermist. De organisatie roept musea en veilinghuizen op om te controleren of stukken in hun collectie in de roofkunstdatabase voorkomen.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 Eh, we luisteren net naar Sander van Doorn met uh, Renegade. En eh, daar heeft Robbie een heel strak einde aan gebreid. Dan <laughs> zeg ik het zelf. We hadden het over die leuke benamingen van uh, OO oh, oh, Gerso. Ja, oh, dat is alvast... nog! <laughs> oh, oh, oh. Verschrikkelijk, wat zijn we weer erg. Vandaag, maar Kevin, dit is jouw space. Ja, Vertel, de bar battle. Doe het. Ja. Nu. Um, <laughs> nou, de bar battle eh, is voor De, ba de bar battle. <laughs> nee, luister. Kijk dan, kijk je boekje. Eh. Ja, ik, heb, ik had hem wel vol, maar ik denk, ik steun die jongen. Daar staat ja, eh, in plaats van bar battle, nee, bar battle. Ja, maar die jongen wat voor, voor volgend jaar, voor alle moeders die dan zwanger <laughs> zijn. die kunnen dan baren met een battle. Ja, lekker. Wie baart het snel zijn eigen kind? Nou, dat wordt hem hoor. Oké, ja nee, de barbet. Ja jongens, wat willen jullie weten. Ja, vertel. Wat, eh, wat voor eh, dingen hebben we? Ik heb iets gehoord van misschien een veiling of zo? Ja, nee, we zijn eh, wel bezig met, met een boxbal. En ik had, ik had het geniaal, of nee, briljant idee gisteravond. Dus ik heb het opgeschreven in mijn boekje. En ik, dacht, nou, het zal wel niks zijn. Dus ik werd vanmorgen wakker en toen keek ik erin. Toen bleek het in één keer geniaal te zijn. <laughs> nee. Maar misschien dacht ik met handtekenen of zo, met van bekende mensen en dan veilen voor het goede doel. Nou, dat klinkt niet eens zo slecht. Leuk, hè? Sowieso. En drank. Drank veilen. Ja. Ja, precies. Moeten we nog even... Eh, moet ik, ah, moeten we... Ik en mijn crew. Uh, <laughs> moeten er nog even eh, mailen en zo. Dus daar ik, <laughs> ah, weet je wat ik ook heb gehoord? Dat een van de, de zichzelf ook gaat veilen. Ah, dat was jij, hè, Mike? Nee, dat kunnen we doen. We kunnen gewoon een veiling maken van mensen. Voor een avondje. Ja. Nou, mij wil toch niemand dus. Ik heb aids. ja, <laughs> nou, dan geef ik je wel een Wendy mee. Die, ja, die is inmiddels gewend. <laughs> die komt elke, dus, die, dus, ja, dus die komt elke avond komt die thuis. Jukkig, Sabi, jukkig. Nee, nee, dat wil ik allemaal niet weten hoor, Nee, nee, nee. ja, de bar battle. Maar we weten, kijk, we moeten eh, nog eh, <laughs> steeds uh, veel bepraten erover. Ja, het zit nog allemaal op in de babyschoentjes. Ja, dit moet allemaal De bar battle. Ja, de bar <laughs> De bar battle, dat blijft yes. woord hoor. Nee, maar en... Gaan we het thema verklappen? Nee, we gaan het thema nee, niet verklappen. thema houden nee. voor onszelf. nog, even. nog even. Ja, maar we weten ook nog niet wanneer we moeten... Eh, en waar Welke we maand moeten, hadden we ook eh, weer als... Eh, januari. Januari wouden we het liefst. Ja. <laughs> Jongens, iedereen zit naar buiten <laughs> Die Mike zit in die camera te kijken. Wij allemaal naar buiten kijken. Godverdomme. Ik in die camera zwaaien. jongen. En vingertjes opsteken en denk ik, die is gek. Die Mike die is uh, camera geil. Ja, jongen. Altijd kijken naar die camera. Ja, het één keer een camera. En, dan kijk en, en in één keer kijkt Mike alleen maar naar de camera en die praat alleen maar naar de camera. Ja. Robin niks zit echt zo van, nou... Nou, gezellig, weet je, waar is de eh, interface, waar is de reactie? Hij heeft geen aandacht meer voor ons. Hey, maar eh, Mijn genoeg over de bar want daar kunnen we nog niet genoeg over praten. Wat het wordt in ieder geval wat. Ja, zeker. zeker. Ja. Het wordt altijd leuk. Waar wij zijn is het leuk. Maar we gaan, we ook, ons, we gaan ook onszelf veilen. Eén van ons gaat het doen. Ja, Tony. <laughs> Ehm, ik ook. <laughs> ik, ga mezelf, ik ga mezelf veilen. En wie dan, ja... Eh, dus Femke, je moet toch echt een portemonnee gaan trekken voor hem hoor. Ja god, hé. Nou, ik hoop, dat, ik hoop dat, je, dat ze het voor me over hebben. <laughs> dat ze genoeg biedt. Dat ze zegt van, Daar nou, komt de waarheid omhoog, hoor. Dan komt de waarheid. Het is voor een goed doel, trouwens. Ja, eh, alles wat wordt uitgegeven... alles wat daarna is, dat... het eh, is voor twee eh, hele goede doelen, in principe. Alles wat bij onze bar battle wordt uitgegeven, dat, dat is, voor, een goed, doel in Zandvoort. En dat bieden met dat veilen is voor twee goede doelen. Maar dat, dat komt wel... Voor Stichting Mike en voor Stichting in Zandvoort. luister nog even vorige week terug. <laughs> nee, nee, maar <laughs> Hebben jullie vrijdag de Voice gekeken? Eh, eh, nee. Ja, nee. Ik ook niet. Chips. Nee, we wel <laughs> Die kijken ook echt van, de. je mongols. Nee, de mongol. Eh, ja, het zat net een filmpje terug te kijken. Ja. En die Kevin Okkersma. Die ken ik niet. Nou, ik oh, ook niet, maar ik heb hem wel gezien. Ja, ik ook, die kan hartstikke goed zingen. zingen en die was boos op Van Velsen dat hij niet gedrukt had. En toen moest hij maar omdat hij dat ja, eigenlijk niet wou. Heeft hij maar Jeroen eh, van de Boom gekozen. Toen is hij boos naar buiten gelopen. Toen is Jeroen achter hem aangekomen. Van ja gast, eh, waar ben je nou mee bezig? Je mag blij zijn dat je door bent. En ik wil eh, graag muziek met je maken. Dus waar ben je nou... ja, waarom ben je nou gewoon niet blij? Ja, ik vind het ook een beetje jammer. <laughs> ik moet sowieso even gaan kijken wat ik ontvangen heb. Ja, stond je geluid uit? Ja, mijn geluid staat hey, ah, Gelukkig. Mike. Mike, want dat... Ja, beloftes, beloftes. Ja, het wordt dus wie tijd. Zegt, wie zegt dat nog meer? Dit is eigenlijk de eerste uitzending dat je hem op stil hebt gezet. Want je zit altijd met een kut, ja. kut beltoon. Ja, het is gewoon een goede, goede beltoon, goede muziek. en ik, eh, ik heb deze belofte heb ik gemaakt en ik ben niet de enige. We gaan luisteren naar Lisa Lois met Promises, Promises als het goed is. Of gaat dat <laughs> gloeiende? dus, waar waren we ook weer? Ik maak mijn belofte. We gaan luisteren naar Lisa Lois met Promises Promises. En ik maak mijn belofte, ik ga mijn telefoon op stil. ease my pain? Will you touch my heart? in the morning and I ask myself, it's life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, dope and let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark now racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with black will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. come on, That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat Let's change the way we live and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up up and pimp back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got to stay strapped, And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh that's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.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 Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een Tita Tovenaar. Het is waar, het is waar, het is Ja, ah, mooi toch? Ja, dat eh, vind ik leuk. Tita Tovenaar. Daar Waarom heb ik, dat Afleveringen, daar, heb ik afleveringen van gezien. Ik was eh, nog niet Zijn jeugd hoor, zijn jeugd. Nee, niet mijn jeugd. Zo oud ben ik niet. Voor mensen die dat wel, zijn, sorry. het is wel leuk. Er is ook een, eh, een musical ja. geweest. Ja, ja, ja ik, ik wijs, ik wijs. En eh, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Wat? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, kom op. Dat moeten we kennen. Ja, dat ken ik niet. Ik ken alleen het liedje. Ja, ik ook. Alleen die oh. zin. <laughs> nou jongens, de agenda staat op eh, pagina 4. <laughs> Pagina 4. De spits, het meest geciteerd. <laughs> nou, gooi hem erin zou ik zeggen jongens. Nou, eh, we hebben vrijdag 22 oktober. Wij zijn op het moment in Haarlem bij de Stalker, bij Fresh Air. We zitten nu in Zandvoort. Ja, maar op vrijdag 22 oktober ja. In Haarlem. In de Stalker Fresh Air van 12 tot en met 5. 8 euro entreeprijs met de line-up eh, Justin Planken. Aha. Cantez. Error, Ramos en, Ramos en Vince Porter. Oké. Okay, Dit is gevestigd in Haarlem. Okay. Ja, stalker hè. En uh, Kev, uh, next one is for you, Oeh, dat is wel een hele mooie... <laughs> nee, laat Robbie maar verder gaan, joh. Oké, oké, is goed. Nou, Spicy in uh, Scheveningen, in Club Live, van 11 tot 4. De prijs is 13 eh, euro entree. De muziekstijlen zijn eh, house, dance en trance. we hebben in ieder geval één iemand in de line-up, is eh, DJ Johan. Johan, ik hoop dat het lukt. Extra eh, info heb ik hier ook bij. Spice is een avond met de mooie, met de mooie paaldans en hmm. striptease ex. <laughs> En met muziekstijlen variëren van top 40, R&B, dancehall, Latin en house. Zo. Hij gaat lekker. Gaan we erheen? Eh, Scheveningen. Scheveningen. Scheveningen, hè? Maar ga verder, ga verder. Moet ik verder? Nou ja, ik wil het ook wel doen. Hoor. Nee, laat Robin nou gewoon. Robin. Ja, dat ik ben als een goede voorlezer met mijn slissende tong. Ah, ga, ga, verder. Stalrig. Nou, <laughs> <laughs> oké joh. Hou van elkaar. Nou, 23 oktober 2010, zaterdag. De tijd is om uh, eh, 12 uur tot 5. En we zitten weer in de Stalker. Gezellig. En dit is de Anti-Kinky. Anti-Kinky. Everybody loves horror. Dus dit is denk ik met uh, Halloween heeft het Dat nou, is ook zo. Niet heen. <laughs> dat is een soort van hele enge Henkie McSpinkie aan. ik heb zaterdag gewoon scouting. Gezellig. Gezellig. Oh. Gezellig. Gezellig. Daarna lekker En de line-up is Brett Tip, Charles, Tino en Chef Roulette. Oké. De prijs is 8 euro. Nou, we hebben nu uh, nog nummer 1. Staat het er ook bij mee? <laughs> Super Jam van 11 tot 5 in de bobs. uit geest. Muziekstijlen funky, hiphop en rap. Line-up Digidex. Yes. DJ DNS. Ken ik niet. Ziggy Raps. Klinkt wel. En Mr. Nathan. Dat is goed hoor, Mr. Nathan. Mr. Nathan! En nou, nou ik nou, toch eh, bezig ben. 24 oktober, dat is zondag aankomende. Wat, wat, een, wat een feesten. Sunday's Best in de Stalker. Goh, hebben we die vaker hey. gehoord. Eh, hey, Van 12 tot 5 in Haarlem. Uh, eh, 5 euro entree. Line-up is El Dijder. Oké, oké. Okay. Nee. En omdat wij Paron 3 aanmissen, heb ik toch Sal Salsalon heb ik erbij <laughs> gegooid. Salsalon. oh, Dit is in Den Haag, in uh, Havana, Den Haag. Van half 10 tot 1. Entree is gratis. Nou, daar zijn we bij. Als echte Hollanders. Muziekstijlen, salsa, sauk merengue of zo. Eh, samba, uh, bachtaat, etc. etc. Line-up. Gods naam, heb jij dat staan? Bachata. Oh ja, Bachata. Bachata, bachata. Arriba. En de line-up. DJ Yazino. DJ Willy. En DJ Pedro. Het begon exotisch, het eindigt exotisch, alleen het middenstuk vond ik weer een beetje <laughs> Nederlands. Willy! DJ Willy! Dat is ook wel leuk wat eronder staat. <laughs> De crew. <laughs> Mike, knoppen, knoppen weetjes, en, muziek. Tony, regie, Indien aanwezig, die is het dus niet. Tony, we houden van je. Robbie Logboek, dat is ook weer shit. En Kevin, zijn ding. Tong uit je bek. What the fuck. <laughs> dus dat is ons programma. We zullen dit programmaboek zullen we uiteraard nog een keertje voor jullie filmen. Dan kunnen jullie zien hoe wij eh, onze tijd vullen. Maar hier hebben we een mooie klassieker. Een klassieker? Die eraan komt. Oh, hij die komt uit, mijn uit, uit onze kindertijd. onze, onze generatie. Onze generatie, onze kindertijd is dat. Inderdaad, we gaan luisteren naar Captain Jack. Geniet ervan. Captain Jack. a black Je hoorde Michael Jackson met Black or White. Een echte, echte muziekklassieker. Prachtig. Heerlijk, heerlijk om te horen. Ja, ja. Ah, we zitten alweer aan het einde, jongens. Erg, hè? Zitten we weer in de stalker? Ja. <laughs> Dit is het einde. Stop met zingen. Henk Jans, Henk Jans zou zeggen... Doe jezelf en een ander dit, nooit meer aan. Oh nee, dat was van Ruben Nicolai. Sorry. <laughs> Echt. nee, dat nee, laat maar zitten. Dat komt straks nog wel. Ja, dat is goed. Nee jongens, we zijn alweer aan het einde beland van een, uh, ja, alweer een spannende, eh, spannende uitzending. Spannende uitzending, een rigoureus programma. Een programma waar alles gebeurt, waar alles bijna kan en mag. En we hebben gefilmd. We, hebben, we hebben gefilmd. Iets dus, van een eh, kwartier of zo, want daarna waren de batterijen leeg. Ja, ik snap het niet. Ik heb een nieuwe batterij ja, Ja, ja, ja, loser hè. Laag in, de, laag in de line, de huiskamer. Nou, ja. Hier, zie je. Nee, in de verpakking. verpakking was oh, in de verpakking. wel, oh, maar, maar, het lag, maar het lag wel in de huiskamer. Ja. Die negatieve stralingen en gaan op de batterijen. Die, oh. die, honden hebben ook eh, batterijen nodig. <laughs> Ik ken er niks anders dan zei ik vandaag. <laughs> Godsamme. Die uh, eh, Fisher-Price uh, puppies. Ja. er Nee. <laughs> Nee, staat toch gewoon niet op jou? Maar ik ben ook nog een Hoe je net geboren? Ja, uh, eh, 19... <laughs> nou, het is 1994. Ik denk dat jij wel houdbaar bent tot 2000. Maar pak een beet. 40. Maar moet lukken, toch? Tot 2000. Ja, nou, daar ga je al. <laughs> de ene bladzijde was weg. Ja. Eh, maar, eh, eh, dames en heren, ja, we gaan er een eind aan breien. je kunt onze herhaling luisteren op onze website knockoutfm.nl. We hebben ook Twitter, Hives. Facebook moet nog komen. <laughs> en, grap. Knockout TV hebben we ook op onze site. Uh, Bar Battle kan je alles over lezen. en eh, ja, de film komt er. Hopelijk staat hij er vanavond nog op, ons film. Van wat we... Wat zijn jullie stil jongens? Moet ja. alles zeggen? Ja, we zijn, we zijn aan jou aan het luisteren. Ah, maar even heel snel, we moeten even kort afronden. Hebben jullie nog ideeën, tips, eh, plannen of eh, dingen, leuke dingen voor de bar battle. Meld Mail ze, stuur ze, breng ze allemaal Heb je nog Emma's nootjes? Daar zijn we wel heel erg blij Doneer mee. ze. <laughs> Krabbel, Twitter, mail, maak ons gek.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 De staking duurt tot woensdagochtend 7 uur. Verwacht wordt dat het protest in Frankrijk zal leiden tot ernstige vertragingen en uitval van vluchten. Ook vluchten vanuit Nederland krijgen er last van, zegt Luchtverkeersleiding Nederland. De Franse luchtvaartautoriteit had voor morgen al veel vluchten geschrapt omdat er te weinig brandstof is. Onder meer vanwege dagenlange stakingen bij raffinaderijen. President Sarkozy zei vanavond opnieuw dat hij niet bereid is de plannen aan te passen. De eurolanden zijn het eens geworden over aanscherping van het stabiliteitspact. Landen die keer op keer de begrotingsregels aan hun laars lappen krijgen voortaan vrijwel meteen een boete. Officieel mag een tekort niet hoger zijn dan 3%, maar veel EU-lidstaten zitten daar flink boven. Er geldt wel een uitzondering. Als twee derde van de EU-lidstaten een boete niet nodig vindt, wordt die niet opgelegd. De formatiebesprekingen in België zitten vast en het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. De Vlaamse voorman De Wever informeerde aan het eind van de middag koning Albert dat het hem niet was gelukt om de formatiebesprekingen vlot te trekken. De Wever had vorige week een verduidelijkingsopdracht gekregen. De koning wilde weten waar de partijen staan. Waarschijnlijk overlegt koning Albert morgen met de partijvoorzitters hoe het nu verder moet. De Wereldvoetbalbond FIFA begint een officieel onderzoek naar omkoping van officials. Twee bestuurders uit Tahiti en